Waterwalgemoed met het NOS-journaal. De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is uitgesteld. De verwachting was dat de berging van het vliegtuig in Oost-Oekraïne morgen zou beginnen... maar de leiding van de separatisten in Donetsk zegt dat het niet doorgaat. De reden is onduidelijk. Mogelijk is het door gevechten in de omgeving niet veilig genoeg in het rampgebied. Wanneer de berging nu wel begint is ook onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil de wrakstukken naar Nederland halen... voor een reconstructie van het rampvliegtuig. De Palestijnse eenheidsregering van Hamas en Fatah is verder onder druk komen te staan... door ruzie over de herdenking van Yasser Arafat. De Palestijnse leider van Fatah overleed precies tien jaar geleden. Hamas heeft een herdenkingsdienst in Gaza afgelast... naar eigen zeggen om veiligheidsredenen. Fatah zegt dat de herdenking van Arafat doelbewust wordt geboycott. De twee Palestijnse bewegingen vormden eerder dit jaar een eenheidsregering... maar hebben voortdurend conflicten. Het Iraakse leger is bezig met een opmars bij de grootste olieraffinaderij van het land. De raffinaderij in de noordelijke stad Beji ligt al maanden stil... sinds terroristen van Islamitische Staat het complex omsingeld hebben. IS had een groot deel van de stad in handen, maar een kolonel van het leger zei tegen persbureau Reuters dat zo'n 40% is heroverd. Gisteren voerde de internationale coalitie luchtaanvallen uit op IS in Irak. Daarbij zouden ook leiders van de terreurgroep zijn omgekomen. Voetbal in de Eredivisie zijn drie wedstrijden afgerond. Vitesse tegen Feyenoord leverde geen winnaar op. Het bleef 0-0 in Arnhem. Ajax won eerder vandaag de uitwedstrijd tegen Cambuur. De Amsterdammers zegevieren met 4-2 in Leeuwarden. Dordrecht verloor met 0-4 de thuiswedstrijd tegen Twente. En Heracles PSV in Almelo is nog bezig. Het weer dan bewolkt met af en toe zon en zo'n 12 graden. Later op de dag is er kans op wat lichte regen. Morgen eerst nog veel wolken en kans op een bui. Later meer zon en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Lunette 2 kilometer.